uur. Lieselot met het NOS-journaal. Honderden wetenschappers roepen de Wereldgezondheidsorganisatie op... de adviezen tegen verspreiding van corona aan te passen. Ze zeggen dat ze bewijs hebben dat het virus zich niet alleen via grote druppels verspreidt... maar ook via minuscuul kleine druppels die langer in de lucht blijven hangen... en zo mensen op grotere afstand kunnen infecteren, meldt de New York Times. Het zou betekenen dat mensen ook op anderhalve meter afstand een mondkapje moeten dragen. Kamerleden zijn geschrokken over het bericht dat Voedsel- en Warenautoriteit nalatig was nadat eigen medewerkers hadden gewaarschuwd voor het gevaar voor corona in slachthuizen. Twee dierenartsen die voor de NVWA werken zeggen tegen Nieuwsuur dat ze hadden gewaarschuwd dat er in slachthuizen, waar veel besmettingen waren, te weinig afstand was tussen medewerkers. Maar daar gebeurde lang, niet, lang helemaal niks mee. VVD en D66 vinden het niet kunnen dat een organisatie die anderen controleert zelf de regels aan zijn laars lapt. Minister Schouten gaat in gesprek met de NVWA. In Hongkong zijn boeken van pro-democratische schrijvers weggehaald uit de openbare bibliotheken. Onderzocht wordt of ze de nieuwe veiligheidswet schenden die dinsdag van kracht werd. Die wet verbiedt het streven naar afscheiding van China, inmenging van het buitenland en staatsondermijnende activiteiten. Er is veel kritiek op de wet. Tegenstanders zeggen dat de regels onder meer zijn bedoeld om het verzet tegen bemoeienis van Peking de kop in te drukken. Duizenden Israëliërs moeten weer in quarantaine na een toename van het aantal coronabesmettingen. 30.000 mensen moeten in zelfisolatie omdat uit hun telefoongegevens bleek dat ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is. De coronamaatregelen in Israël waren versoepeld, maar zijn nu weer verscherpt. Zo zijn mondkapjes verplicht en moeten mensen afstand houden.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 Dit is ZFM. It's a cold night in my bed in the heat of the summer. I've been waiting patiently for a beautiful lover. He's not a cheater achiever. He's a warm, warm blooded achiever. It's a lonely night in my bed and maybe of the summer.